Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat waarschijnlijk toch extra geld vrijmaken voor de veiligheidsdiensten... en voor maatregelen om radicalisering en jihadisme tegen te gaan. Bronnen in Den Haag bevestigen dat de ministerraad daar vandaag over spreekt. De oppositie dringt al langer aan op extra geld voor de veiligheidsdiensten... de politie en de marechaussee. Het is nog onduidelijk hoeveel geld het kabinet extra wil vrijmaken. Rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-AS Roma zijn gisteren 42 mensen aangehouden. Grote ongeregeldheden bleven uit. De meeste arrestaties waren al voor de wedstrijd... en waren voor vechtpartijtjes, het afsteken van vuurwerk en het bezit van messen. De wedstrijd in de Kuip werd met 2-1 gewonnen door de Italianen. Het duel verliep vrij chaotisch. In de tweede helft gooiden Feyenoord-supporters spullen op het veld... waardoor de wedstrijd even stilgelegd moest worden... Algemeen directeur Gudde is bang dat Feyenoord daarvoor een forse boete te wachten staat. Cyberaanvallen door buitenlandse overheden en criminelen vormen volgens de Verenigde Staten de grootste bedreiging tegen het land. Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten ondermijnen online aanvallen de nationale veiligheid. Ook tasten ze de concurrentiepositie van de VS aan. Hacks worden volgens de Amerikanen steeds vaker gepleegd door criminelen die uit zijn op geld, maar ook ideologisch gedreven hackers worden professioneler. In de Griekse hoofdstad Athene zijn gisteravond zeker 450 aanhangers van de linkse regeringspartij Syriza boos de straat op gegaan. Volgens de betogers is Syriza-voorman en premier Tsipras gezwicht voor Europese druk. Hij is akkoord gegaan met verlenging van het Europese steunprogramma. Zo'n 50 demonstranten vielen Griekse agenten aan met benzinebommen en stenen. Het is voor het eerst dat Syriza-aanhangers zich zoveel tegen de eigen partij keren. Het weer, het is vandaag droog, vrij zonnig en 8 graden. Morgen vooral smiddags regen en zondag de hele dag wisselvallig.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 I don't need no adjectives for this girl. The diary, oh dear diary, it's happening again. keep it this hallelujah. Girl, sit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah.